Cenk Willink heeft zijn eindverslag zojuist uitgebracht aan koningin Beatrix. Het gaat goed met de Nederlandse economie. De export ligt voor het eerst weer boven het niveau van twee jaar geleden toen de recessie begon. De uitvoer groeide in juli met 13% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Er wordt ook nog steeds meer geëxporteerd dan geïmporteerd. Het handelsoverschot bedroeg in juli 3,1 miljard euro. In een ondergrondse afvalcontainer in Den Haag is een foetus gevonden. De stoffelijke resten werden gisteravond ontdekt nadat de politie een tip had gekregen. Rond de container in de Olieslagerlaan is de politie de hele nacht bezig geweest met onderzoek. De container is weggetakeld en zal vandaag verder worden onderzocht. GGZ Nederland weigert medewerking aan de inning van de eigen bijdrage voor de tweede lijns gezondheidszorg. Minister Klink drukte vorige week de eigen bijdrage door tegen de zin van de Tweede Kamer. Volgens de GGZ zijn vooral mensen met een minimuminkomen de dupe. De eigen bijdrage voor de tweede lijn zorg kan oplopen tot 175 euro. Japan heeft zijn excuses aangeboden voor de behandeling van Amerikaanse krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Hun behandeling was onmenselijk, al dus de Japanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat tegen een groep Amerikaanse oud-krijgsgevangenen die door de Japanse regering was uitgenodigd. Het was voor het eerst dat dat gebeurde. Het intensieve beheer van de hei in Nederland leidt mogelijk tot minder diversiteit onder planten en dieren. Dat zegt het CBS. Het blijkt dat het plaggen, maaien en laten begrazen van de hei niet goed is voor gele soorten zoals de bochtige smelen.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 I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see?